Uur. Krol met het NOS Journaal. Overleden, meldt de Saoedische staatstelevisie. Abdullah bin Abdel Aziz Al Saud overleed in het ziekenhuis aan een longontsteking. Hij is 90 jaar geworden. Zijn functie is overgenomen door zijn halfbroer Salman. Abdullah was officieel koning van het conservatieve Saoedi-Arabië sinds 2005. Maar hij leidde het land ook al de tien jaar daarvoor... wegens ziekte van zijn voorganger koning Vaat. Onder Abdullahs bewind zijn de vrouwenrechten wat verruimd, onder meer door vrouwen kiesrecht te geven. Hij onderhield warme betrekkingen met het Westen, al deed hij volgens het Westen lange tijd niet genoeg tegen terrorisme. Abdullah was ook een pleitbezorger van nauwere samenwerking met andere Arabische staten. Ook de nieuwe Saoedische koning Salman wordt gezien als voorstander van een goede politieke en economische relatie met het Westen. De Zuid-Afrikaanse politie heeft bij hevige rellen in Soweto 70 mensen opgepakt. Volgens lokale media is er ook een dode gevallen. De onrust ontstond drie dagen geleden toen een jongen werd doodgeschoten volgens de bewoners door een Somalische winkelier. De jongen zou met anderen van plan zijn geweest om de winkelier te beroven. Sinds die tijd liggen in Soweto de middenstanders uit Somalië, Ethiopië en Pakistan zwaar onder vuur. Wim Anker is door zijn collega's uitgeroepen tot de meest gewaardeerde advocaat van Nederland. Hij wordt gezien als uitmuntend strafpleiter en kreeg de titel op het jaarlijkse congres van het Advocatenblad, een tijdschrift voor de advocatuur. Ankers collega's prijzen hem als een nuchtere Fries die oog heeft voor de praktijk met het hart op de juiste plaats. Wim Anker is samen met zijn broer Hans al ruim 35 jaar actief als advocaat. Ze zijn onder meer specialisten op het gebied van levenslang gestraften.